Dan kan een groter lek worden voorkomen. Als de kap wordt geopend zal er weer olie in zee stromen. Die moet worden opgevangen in schepen, maar het duurt een paar dagen voordat daarmee kan worden begonnen. Daisy Bouterse wordt vandaag vrijwel zeker gekozen als president van Suriname. Met de steun van de Volksalliantie heeft hij voldoende parlementariërs achter zich om het nieuwe staatshoofd te worden. Bouterse heeft 34 stemmen nodig, hij heeft er nu 36. De grootste concurrent van Bouterse is de minister van Justitie en Politie Santoki. Wereldleiders hebben niet de politieke wil om ervoor te zorgen dat iedereen met HIV kan worden behandeld. Dat heeft de voorzitter van een grote conferentie over aids in Wenen bij de opening gezegd. Hij verwees naar afspraken die de G8-landen in 2005 maakten om met HIV te helpen. De Verenigde Naties zijn bang dat landen vanwege de recessie bezuinigen op behandelingen. De Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben dit weekend zo'n 400.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zo'n 100.000 meer dan vorig jaar, toen het regende. Volgens de organisatie zijn de feesten tot nu toe rustig verlopen. Morgen beginnen 45.000 wandelaars aan de Vierdaagse. De organisatie bekijkt vandaag of er wandelaars vroeger moeten beginnen vanwege het warme weer. De geschorste oranje pastoor uit Opdam krijgt op internet massaal steun. Pastoor Vlaar werd geschorst omdat hij op de dag van de WK-finale een voetbalmis opdroeg. De kerk was met oranje vlaggetjes versierd en Vlaar vroeg om verbondenheid en teamgeest. Op Hives hebben ruim 2200 mensen hun steun voor de pastoor uitgesproken. Volgens de initiatiefnemers maakt hij het geloof juist aantrekkelijk en levend. En dan het weer...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 Come da porca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando sa fa l'amore sotto la luna, come da di I love you. Papà l'americano. va bene. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene che vedi I love you, come da porta vini chi ti va bene.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 Zandvoort. Voel de zomer ja. op CFM. just like twins, so in The same energy, now's a dead battery. It's to love. 空。